Nu is dat binnen 60 uur en daardoor is de sterfte onnodig hoog. Het duurt vaak zo lang doordat de vleeskuikens pas eten en drinken krijgen... als ze vanuit de broederij zijn overgebracht naar een pluimveehouderij. En dat gebeurt pas pas als alle eieren zijn uitgekomen. De stichting Wakker Dier won in 2013 een rechtszaak hierover. Het noodlijdende Amsterdamse afvalbedrijf AEB krijgt opnieuw geld van de gemeente, 45 miljoen euro. Daar heeft de Amsterdamse gemeenteraad vannacht mee ingestemd. Het geld gaat onder meer naar salarissen, operationele kosten en het vervoeren van slip, zegt de verantwoordelijk wethouder. Amsterdam investeerde eerder al 35 miljoen in het afvalbedrijf. De kwalificatierace voor de Grand Prix van Japan is om veiligheidsredenen afgelast. De race stond voor morgen op het programma, maar is verplaatst naar zondag... omdat er een orkaan onderweg is, mogelijk de krachtigste in de regio sinds 1958. Vandaag gaan de trainingen nog wel door. Max Verstappen eindigde in de eerste training als vijfde. NASA wil begin volgend jaar weer een bemande ruimtemissie uitvoeren. Als alle tests goed verlopen, moet voor april de Crew Dragon de lucht ingaan... van ruimtevaartbedrijf SpaceX van zakenman Elon Musk. Dat kreeg complimenten van NASA voor de snelle manier waarop het ruimtevaartuigen ontwikkelt. Maar met astronauten zal geen enkel risico worden genomen, benadrukt NASA. Dan het weer. Bewolkt van het westen uit regent.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 Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.